Michel Koenen met het NOS-journaal. De storm zorgt op diverse plekken in het land voor overlast. Zo is in de haven van Urk een grote replica van de Ark van Noach losgeslagen... door de harde windstoten. De Ark ramde verschillende zeiljachten en een veerboot. Twee reddingsboten en een sleepboot proberen de Ark van 70 meter lang... 10 meter breed en 13 meter hoog terug naar zijn plek te krijgen. Maar daarvoor moet eerst de wind gaan liggen. Op Schiphol zijn ruim 250 vluchten van en naar de luchthaven geannuleerd. gaat vooral om vluchten naar Europese bestemmingen. En de wind zal de rest van de dag voor problemen blijven zorgen. Het waterschap roept mensen in de buurt van Kampen op om te komen helpen met het vullen van zandzakken. Die moeten de dijken bij de Kamer-eilanden preventief verstevigen. En Rijkswaterstaat raadt af om met lege vrachtwagens, aanhangers of caravans de weg op te gaan. Door de storm is de kans op ongelukken te groot. Op de A2 kantelde bijvoorbeeld een vrachtwagencombinatie door de wind. In Noord-Holland, Friesland, Flevoland en het Waddengebied geldt nog een uurcode oranje. Daar komen zeer zware windstoten voor van mogelijk meer dan 120 km per uur. voor de zekerheid gaat ook een aantal waterkeringen dicht vanwege de hoge waterstanden en harde windstoten. De Oosterscheldekering, het grootste deltawerk, gaat voor het eerst in ruim drie jaar weer dicht. En agenten in Rotterdam gaan dure spullen als jassen en horloges afpakken van jongeren die niet kunnen aantonen hoe ze die betaald hebben. Volgens de politie lopen jongeren soms met peperdure spullen terwijl ze geen officieel inkomen hebben. Daarom moeten ze zich verantwoorden. De afpakactie is een proef die in eerste instantie een paar maanden gaat duren. Het OM bepaalt wat in beslag genomen mag worden en beoordeelt wat juridisch haalbaar is. Het weer nog aan zee waait dus een westerstorm. Verder valt vooral in het noordoosten af en toe een bui bij een graad of acht. morgen wordt het rustig weer met in het noorden wat zon en in het zuiden later op de dag regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het verkeer heeft hinder van zware tot zeer zware windstoten. Het is niet verstandig om met een aanhangwagen of motor de weg op te gaan. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor de provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Almere, is de Zeeburgertunnel dicht.